Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Afvalwater dat de Nederlandse aardoliemaatschappij in Twente onder de bodem in lege gasvelden pompt... kan leiden tot aardbevingen, bodemdalingen en verontreiniging van grondwater. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van RTV Oost. Volgens de regionale omroep wordt het afvalwater dat overblijft van de oliewinning in Drenthe... via een oude gasleiding in de lege Twentse gasvelden gespoten. Dat afvalwater is giftig en kan in het grondwater terechtkomen als de opslagruimtes gaan lekken. Deskundigen spreken van een gifcocktail die in de Twentse bodem wordt gepompt. Bovendien is het risico op bodemdalingen niet goed onderzocht, zeggen ze. Een groot deel van de inboedel van oud-advocaat Bram Moskowitz mag worden geveild om openstaande rekeningen te betalen. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald. Onder de te veilen objecten vallen twee marmeren sokkels met marmeren vazen en een schilderij van Donkersloot met een afbeelding uit de film The Godfather. De rechter besloot dat niet alles in de executieverkoop mag. Zo mag Moskowitz twee bankstellen en een eetkamertafel houden, omdat er anders voor hem een noodtoestand zou ontstaan. De openbare veiling is woensdag. Een arts in Groot-Brittannië moet 22 jaar de cel in voor het misbruiken van kankerpatiëntjes. Hij is ook veroordeeld voor aanranding, voyeurisme en het bezit van kinderporno. De 41-jarige Miles Bradbury heeft toegegeven dat hij 18 kinderen heeft misbruikt. Hij was als arts betrokken bij hun behandeling tussen 2009 en 2013 in Cambridge. Op een speciale pen waarmee hij foto's kon maken stonden ruim 170.000 beelden van jongetjes. De problemen met pinnen zijn voorbij. In veel winkels kon vanaf het einde van de ochtend niet worden gepind. Volgens Betaalvereniging Nederland werden de problemen veroorzaakt door een storing in het KPN-netwerk. Een half uurtje geleden waren de problemen verholpen.